ankers aan boord. Glimlach als je direct de scheepssirene hoort voor voor de kabel op, ja maar vooruit. Nu nog de vlag in top, dan stond het trots de vloot de haven uit. Schip ahoy, de eerste is echt een serie naar de zee ahoy, weer in de beste mensen van de week. Schip ahoy, schip ahoy, het leven is zo mooi. Hey! Maar de vloot gaat uit, ankers aan boord. Met volle kracht vooruit, het zee gaat uit en voort. bijna en daar, waar voor de wereld wij bij de nationale vlag. De op zee, bij nacht en dag. maar voor de wereld vreemd zijn wapperende nationale vlag.